Dik de met het... Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmussen... die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. Asmussen moet Jurgen Stark opvolgen, die vrijdag opstapte... omdat hij niet eens zou zijn met het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. Volgens de ECB legde Stark zijn functie neer wegens persoonlijke redenen. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmussen wordt nu door Duitsland voorgedragen in de eurogroep... De eurolanden moeten zijn kandidatuur steunen, waarna het Europees Parlement en de ECB hun goedkeuring moeten geven. Volgens het Nederlands ministerie van Financiën is de Duitse Asmussen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. Griekenland voert een nieuwe belasting op onroerend goed in om snel aan extra geld te komen. De heffing wordt geïnd via de energierekening, zodat de bureaucratische Griekse belastingdienst wordt omzeild. Begrotingstekort moet nog dit jaar 2 miljard omlaag om in aanmerking te komen voor het volgende deel van het internationale steunpakket. In Duitsland is een intercity in volle vaart tegen een paard gebotst. De locomotief raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet verder kon rijden. De 300 inzittenden die op weg waren van Berlijn naar Hamburg moesten met een andere trein hun reis voortzetten. Het paard was vermoedelijk losgebroken uit een weiland. De trein reed volgens de Duitse politie op het moment van de botsing waarschijnlijk 160 km per uur. Het paard heeft de botsing niet overleefd. De finale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stoser. Ze won in twee sets met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Het is voor Stoser de eerste enkelspeltitel in een Grand Slam. Ze won wel al enkele Grand Slam titels in het dubbelspel. Morgen wordt de mannenfinale gespeeld. Die gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer nog, hier en daar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog, met vooral in het oosten zon.